Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In armen door de bliksem. Volgens de politie schelden ze onder een boom en zijn ze toen geraakt. De twee slachtoffers waren in het park Randenbroek... ten zuiden van het centrum van Amersfoort toen het begon te onweren. De politie zegt moeilijk te kunnen vaststellen... wat de identiteit van de doden is. Vermoedelijk is ook de boom geraakt door de bliksem. Er is een groot stuk van afgebroken. Jaarlijks komen in Nederland één of twee mensen om door een blikseminslag. Kraamzorg blijft in het basispakket. Minister Schippers volgt een advies daarover van het Zorginstituut Nederland. Ze had daarom gevraagd naar aanleiding van reacties van burgers op haar oproep... om met voorstellen te komen voor bezuinigingen op het pakket. De minister zegt dat veel mensen hebben gereageerd... en dat ze onder meer voorstellen hebben gedaan over de kraamzorg. Geschippers vindt kraamzorg in het basispakket noodzakelijk. Ze is het met het Zorginstituut eens dat die zorg bijdraagt aan het herstel van de moeder en een goed begin van het kind. De schoonzoon van de Turkse vrouw, die in januari waarschijnlijk per vergissing werd doodgeschoten in Amsterdam, blijkt een maand later te zijn opgepakt met zware wapens. De vrouw van 60 werd half januari doodgeschoten toen ze op haar balkon een sigaret rookte. Het OM gaat ervan uit dat de daders zich hebben vergist en dat haar schoonzoon het werkelijke doelwit was. De man is kort na de moord op zijn schoonmoeder opgepakt. AZ-speler Nemanja Goudelje speelt volgend seizoen bij Ajax. De Amsterdammers betalen 6 miljoen euro voor de 23-jarige middenvelder. Goudelje krijgt waarschijnlijk een contract voor vijf jaar. Het weer, stevige buien trekken over het land, soms met onweer en zware windstoten tot ongeveer 90 km per uur. De zuidwestenwind neemt toe tot vrij krachtig en aan zee tot stormachtig. Morgen wisselend bewolkt en vooral in het zuiden en oosten nog een bui. In de loop van de dag wordt het in het noordwesten vrij zonnig. En morgenmiddag is het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMB. Het is minder druk dan gebruikelijk op de wegen in de Randstad vanwege de meivakantie. Maar het onstuimige weer heft dat dan voor een deel weer op. Dit zijn de files met eh, meer dan 5 minuten vertraging. De A1 Amsterdam-Amersfoort bij de afrit Bunschoten 9 en richting Amsterdam bij knoop het Muidenberg 6. De A2 Amsterdam-Utrecht. Er zijn wat bomen omgewaaid bij Oudekerk aan de Amstel 2 kilometer. De A2 Amsterdam-Den Bosch bij Breukelen tot aan Utrecht 5. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk 3. De A12 Den Haag-Utrecht na een ongeluk bij knooppunt Lunette 5. En richting Den Haag nog wat langzaam rijdend verkeer bij het Prins Klausplein. Op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen datzelfde Prins Klausplein en de afrit Berkel en Roderijs 13.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 just say the words I, I'll up and run onto you Ooh, you, ooh, I would divido Over you, ooh, ooh, I would divido Give me one good reason why I should never make a change on my chair if you take my hand, but for you, ooh, you, ooh, I'd lose the door.